ze een huis, de jeugd van vandaag. Dan kunnen ze van elkaar houden. Geef ze een huis, de jeugd van vandaag. Dan hoeven ze niet rond te sjouwen. Ze willen net zo graag als wij een toekomst te bouwen. Ja, geef ze een huis, de jeugd van vandaag. Dan kunnen ze wel. en hebben ze na veel moeite en pijn twee kamertjes los kunnen krijgen. Is dat op den duur toch ook weer te klein om van de prijs maar te zwijgen? Geef ze een de sjouwen. Ze willen net zo graag als wij een toekomst te bouwen. Ja, geef ze een huis, de jeugd van vandaag. Dan kunnen ze met elkaar trouwen. Dus denk eens goed na bij het CBH. Maar blijf niet te lang in gedachten want zijn ze na jaren dan zelf pa en ma, dan zitten ze nog steeds te wachten. Geef ze een huis, de jeugd van vandaag, dan kunnen ze van elkaar houden. Geef ze een huis, de jeugd van vandaag, dan hoeven ze niet rond te sjouwen. Ze willen net zo graag als wij. Send